Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Lunteren in Gelderland is voor de vierde keer deze maand een pluimveebedrijf getroffen door de vogelgriep. De 88.000 kippen van het bedrijf worden geruimd, net als de dieren van zeven pluimveehouders in de buurt. Nog eens 53 bedrijven worden onderzocht. Behalve in Lunteren werden de afgelopen weken ook al besmettingen gemeld in Voorthuizen en Barneveld, enkele kilometers verderop. In totaal zijn deze maand al bijna een half miljoen kippen en eenden gedood vanwege de vogelgriep. De ziekte gaat al maanden rond. Sinds afgelopen najaar geldt er een ophokplicht. Zangeres Ellen ten Damme zegt dat ze ook slachtoffer is geweest van seksueel ongewenst gedrag. In het NPO 2-programma De Geknipte Gast zei ze dat ze hetzelfde heeft meegemaakt als de slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice. Ze noemde geen naam, maar volgens het AD zei ze eerder in een podcast dat het gaat om Ali B. Dat fragment is later uit de podcast geknipt. Het incident zou zich zo'n acht jaar geleden hebben afgespeeld... toen Ten Damme en de rapper in Marokko waren voor tv-opnames. Ze heeft een verklaring bij de politie afgelegd. In Rusland is activist Vladimir Karamurza vastgezet. Hij wordt ervan verdacht dat hij valse informatie heeft verspreid over de Russische strijdkrachten... waarvoor hij een jarenlange gevangenisstraf kan krijgen. Karamurza is een bekende journalist en criticus van het Kremlin. Hij werd al twee keer in het ziekenhuis opgenomen met vergiftigingsverschijnselen... vermoedelijk door toedoen van de Russische geheime dienst. FC Volendam keert na 13 jaar terug in de eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk won op bezoek bij FC Den Bosch met 2-1... en stelde daarmee de promotie veilig. Eerder verzekerde FC Emma zich al van terugkeer naar de eredivisie. Het weer, vannacht is het droog, minima tussen 5 en 9 graden. Daarna een vrij zonnige dag. Smiddags wat meer bewolking, vooral in het zuiden.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 Hold up, every girl likes confidence. But did you think about the consequence? Slow up, you don't know me like that I try to play nice. Oh, seems you're not listening. Now I'm just like, who know that she can't do it. Uh-uh. No, no, she can't hug up. Who's uh-uh. fooling? Who's no, fooling? she. You ain't fooling uh-uh. me, boy. No, Donner la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben tu feras tes valises. Et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, y aura mamie.